Op langere termijn, want het gaat niet binnen nu in een paar weken helpen, maar op langere termijn gaat het echt substantieel helpen. Dus het zorgt voor eh, minder instroom, het zorgt voor minder doorstroom, het zorgt voor eh, eh, minder overlast. Dus ik ben tevreden. In de nieuwe deal staat dat migranten sneller moeten horen of ze in Europa kans maken op asiel. En ook zijn er afspraken gemaakt over het eerlijker verdelen van asielzoekers over Europa. Een op de tien vrouwen bleef vorig jaar één dag of meerdere dagen thuis door zwangerschapsklachten, de overgang of menstruatiepijn. Naar de cijfers van het CBS. Ongesteldheidsklachten komen het vaakst voor, maar die klachten zijn ook het snelst voorbij, meestal binnen vijf dagen. Een groep studenten in Zuid-Korea sleept de regering voor de rechter... omdat hun toelatingsexamen voor de Unie anderhalve minuut eerder eindigde. De studenten zeggen dat ze daardoor zo van slag waren... dat ze zich niet meer goed op de andere toetsen konden focussen. De groep eist nu 14.000 euro per persoon. Dat is hoe hoog het collegegeld is. En vanavond nemen de vrouwen van Ajax het in de Champions League op tegen Bayern München. Bayern is in Europa een van de topploegen in het vrouwenvoetbal. De wedstrijd in Duitsland eindigde de vorige keer voor Ajax knap in 1-1 toch is volgens coach Suzanne Bakker Ajax nog steeds de underdog vanavond. Nou, dat vind ik ook voor morgenavond nog steeds dat wij de underdog zijn. Nou, omdat eh, eh, bijna al zoveel jaren op dit niveau speelt. Als je kijkt naar de, de lijst staan ze ook behoorlijk wat plekken hoger dan ons. Dat neemt niet weg dat we geen kans maken. Hè? Ja, de wedstrijd begint vanavond om kwart voor zeven in de Johan Cruijff Arena.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 Wees welkom, kom gezellig eens langs en voel u thuis. De kosten bedragen 2 euro voor twee kopjes koffie en wat lekkers. Komt u voor de eerste keer, dan kunt u gratis aanschuiven. Elke woensdag van 10 tot 12 uur.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 Well, it's all glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side. I'm satisfied. Well, it's all. één. the pain that I feel is real. She jumps down and her tail is swishing like a feather right under your nose. And then you wake up and you're bleary eyed. I say I'm sorry I can see you cry. You look frail as you stand before me. Then you curse and kick a chair. And the dog, bless her heart, licks my fingers. But she jerks every time you swear. I feel sick, and my hands are shaking. This is how all our fights have begun. You say you've had it, and you say screw you. I say I love you, and I know. I can be that woman now You're confused when you turn to face me Is it true or is she drunk? But it's clear that I've hit my rock bottom I'm aware of how far waren ABBA met I Can't Be That Woman. Bij Overveen is het bezoekerscentrum de Kennemerduinen van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Hier kunt u informatie krijgen over de duinen en de bosgebieden en de landgoederen die het park aan de oostkant omzomen. Het NPZK organiseert in samenwerking met het bezoekerscentrum talrijke activiteiten, excursies en verjaardagspartijtjes in de buitenlucht, voor jong en oud.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 en wordt sindsdien beschouwd als een belangrijke grondlegger van het twangy gitaargeluid. Een stijl waarbij vooral losse noten op lage snaren van de elektrische gitaar worden gespeeld. Voorzien van nadrukkelijke galm, vibrato, tremolo en buiging van de snaren. Aan het begin van de jaren 60 was Duane Eddy een van de populairste artiesten van Amerika. Gedurende zijn carrière werden over de hele wereld meer dan 100 miljoen geluidsdragers van hem verkocht. In 1994 eerde de Amerikaanse muziekindustrie hem door hem op te nemen in de Rock and Roll Hall of Fame. Volgens het instituut geldt hij zelfs als de succesvolste instrumentalist in de geschiedenis van de rockmuziek. Eddy scoorde in de Verenigde Staten 15 top 40 hits, maar nooit een nummer 1 hit. Hier is Doe en Eddie met The Ballad of Paladin. geluisterd naar het leukste radiostation van Nederland. avond in de week is het jeugdhonk geopend voor jongeren van 12 tot 18 jaar. De muziek staat altijd aan, net als de Playstation. Wij zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken en hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we eens in de zoveel tijd poker- en beautyavonden. Speciaal voor onze jongens of meisjes. Voel je welkom om langs te komen. Iedere woensdagavond van 6 tot 9 uur en iedere vrijdagavond van half 8 tot half 11. Pluspunt Noord. De ingang is via de tuin aan de achterzijde. De deelneming is gratis. Tijdens het jeukhonk bieden we verschillende activiteiten aan. En gewoon lekker chillen met z'n allen. En wil je weten wat er te doen is? Volg dan onze Facebookpagina. Heb je een leuk idee? Bel Marieke 06 06 300 809. 06 36 300 809. The Four Tops. Reach out, I'll be there.